Zijn beweging wil dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. De brandweer in Leiden-Dorp verwacht nog de hele ochtend bezig te zijn... met het blussen van een brand in een afvalverwerkingsbedrijf. Het werk verloopt moeizaam, mede doordat de brandhaarden moeilijk te bereiken zijn. De brand in Leiden-Dorp brak gisteren uit. Een deel van het dak is ingestort en de rest van het dak is volgens de brandweer instabiel. Om beter bij de brandhaarden te kunnen komen wordt een deel van het pand gesloopt. Tegen de Amerikaanse militair Bradley Manning is 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenluidersite Wikileaks. Volgens de aanklager verdient de 25-jarige Manning het... om nog een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. De uitspraak wordt deze week verwacht. De Britse autoriteiten hebben gedreigd met juridische stappen tegen The Guardian... tenzij de krant materiaal van klokkenluider Edward Snowden zou overhandigen of vernietigen. Dat schrijft de hoofdredacteur... Uiteindelijk zijn onder toezicht van de Britse inlichtingendienst enkele computers vernietigd. De hoofdredacteur spreekt van een nutteloze, symbolische actie... en zegt dat de berichtgeving over Snowden gewoon doorgaat. meldmisdaad Anoniem heeft in het eerste halfjaar... veel meer meldingen gekregen van mishandeling en straatroof. Bij de anonieme tiplijn kwamen 221 meldingen binnen van mishandeling. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.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 一梦。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 for me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 just let me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

op internet. www.zfmzandvoort.nl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 take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on the